Maar het wel met het NOS-journaal. In Libië wordt voor de vierde dag op rij fel gevochten om de oostelijke stad Brega. De opstandelingen hebben vanmorgen weer de buitenwijken van Brega ingenomen. Dat lukte doordat beter getrainde milities zich dit weekend aansloten bij de opstandelingen. Een dubbele zelfmoordaanslag in midden-Pakistan heeft aan tientallen mensen het leven gekost en er zijn ook veel gewonden. De aanslagen waren tijdens een driedaags festival bij een heiligdom van soefisten. Militante moslims plegen wel vaker aanslagen op soefisten en hun heiligdommen. Bij de grote zoektocht naar vermiste Japanse slachtoffers van de tsunami zijn 77 lichamen gevonden. Meer dan 25.000 mensen zochten drie dagen lang naar lichamen op het land en in de zee. De Japanse en Amerikaanse marine deden mee, net als de kustwacht, politie en brandweer. Er worden nog ruim 15.000 mensen vermist na de ramp in Japan. In de duinen bij en Schorrel hebben dit weekend twee brandjes gewoed. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. Ook de afgelopen twee weken waren er in de omgeving een paar kleine branden. Na de grote branden in de zomer van 2009 zijn bewoners en hulpdiensten extra alert. De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door de Belg Nick Nuyens. Hij rekende in de eindsprint af met de Fransman Sylvain Chavanel en met Fabian Cancellara, de winnaar van vorig jaar. De drie waren op drie kilometer van de finish ontsnapt uit een kopgroep van twaalf. De Belg Tom Bonen werd vierde en de Nederlander Sebastian Langeveld vijfde. In de Eredivisie voetbal heeft Ajax na een turbulente week de thuiswedstrijd tegen Heracles gewonnen. Het werd 3-0. De andere uitslagen Utrecht, ADO Den Haag 3-2, Vitesse NEC 2-1 en Groningen VVV 3-2. Het weer vanavond wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten een paar buien. Vannacht opklaringen, 6 graden wordt het dan. En overdag is het droog, alleen in het oosten kans op een bui.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 Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, het gaat natuurlijk, ja. hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, die moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind ik, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u waarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met beatmuziek Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorgoed voorbij zou gaan? and song. Demoiselle que vous êtes jolie Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos rien On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous vont par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourde sans bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien Regardez, parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. I Have a Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I Ramona, they're ringing out our I bless you, bless you, and bless the day you told me to always remember the rambling rose you in your hair. Ramona, when day is done, you hear my call. and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? if you see Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat? We dat nou, eh, Joop? Anifert Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have A Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van mm. Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan nou, zit hij in de schaduwmo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what you are. Tongue, skin, rascals, wolves, walkers, even keep tigrin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last the located out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So put on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, living Got to do my best to please. anybody know where the toilets are? Mike, Does all this money really have to go to charity? That's my fault. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Cut yourself quiet, talk and sleep. me, the fever knocked nothing. Sharon. de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. tien lente zo pret Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend have to go Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do Though love is blind Make up your mind I've got to Should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas zit het oh, ja, ja, Nee, nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Katsian Witteke van Dort, jawel. Een ah. hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Kamelang. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doet ik al zei, van Dort met de in dat verre, verre land. Ach, kasjan, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens varkens, kanaas, scherbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? meneer Leclerc subli. Hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij.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 I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there. van gehoorzaamheid, dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt.